Ze maakten hun aftreden bekend tijdens een mis op kerstavond. Eerder deze maand stapten ook al twee bisschoppen op. De Ierse katholieke kerk verkeert in een diepe crisis sinds bekend is geworden dat de kerk tientallen jaren meer dan 170 pedofiele priesters de hand boven het hoofd heeft gehouden. Bij hun aftreden gisteren boden de hulpbisschoppen hun excuses aan aan de slachtoffers van het misbruik. Internationaal is felle kritiek geleverd op de veroordeling van de Chinese dissident Liu Xiaobo. Hij werd eerder vandaag in Peking veroordeeld tot 11 jaar cel voor een oproep tot meer democratisering. Volgens de Chinese rechters heeft hij daarmee geprobeerd het communistische systeem omver te werpen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het in strijd met de mensenrechten om iemand die vreedzaam voor zijn mening uitkomt zo te straffen. Ook mensenrechtengroeperingen hebben het vonnis veroordeeld en een oproep gedaan aan de Chinese autoriteiten om Liu vrij te laten. Het winterse weer leidt niet tot grote problemen in het verkeer. Er worden nauwelijks ongelukken gemeld. Op een aantal plaatsen is wat sneeuw gevallen, maar dat is al snel in regen overgegaan. Het KNMI waarschuwt wel dat het met het uitzondering van het westen in het hele land lokaal glad kan zijn door bevriezing en sneeuw. Op de snelwegen zijn er geen problemen. Doordat er maar weinig verkeer is, zijn er bijna nergens files ontstaan. Ook op het spoor zijn er geen problemen. In grote delen van de Alpen heerst ernstig lawinegevaar doordat er veel sneeuw is gevallen en doordat het stormachtig waait. Hier en daar bereikt de wind in buien orkaankracht, met name in Frankrijk en Italië. Wegens de storm zijn in Zwitserland in verschillende skigebieden de liften stilgelegd. Het weer, het is bewolkt en er valt natte sneeuw of sneeuw. In de loop van de dag gaat vanuit het westen de neerslag over in regen.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 dit jaar is de winterste 50 er weer. cold Winter. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. to love you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. what I baby gave to me.